uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft geen deal gesloten met taxi- en bezorgdienst Uber. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving hierover in het Financiële Dagblad. Vorige week ontstond ophef over de vermeende belastingdeal. Die zou inhouden dat bij winst van Uber... de eerste 5,5 miljard euro aftrekbaar zou zijn bij de Belastingdienst. Het nieuws over de aftrekpost leidde tot Kamervragen. De Belastingdienst wil geen commentaar geven. Schiphol weet nog altijd niet hoe het mis kon gaan met de kerosinetoevoer de afgelopen weken. Toen waren er twee keer grote problemen. Bestuursvoorzitter Dick Benschop schrijft op zijn blog dat hij nog vol vragen zit. Onderzoeksinstituut TNO bekijkt de oorzaken van de brandstofproblemen... waardoor vorige maand honderden vluchten geannuleerd werden. De laatste storing was afgelopen vrijdag. De 21-jarige man die wordt verdacht van het plegen van een aanslag op een moskee in Noorwegen... weigert te praten met de rechter... Dat bleek vandaag tijdens de eerste zitting in de zaak. Eerder verklaarde hij onschuldig te zijn. Ook ontkent hij zijn 17-jarige stiefzus te hebben vermoord. Haar lichaam werd na de aanslag gevonden in het huis van de man. Bij de aanslag in de moskee bij Oslo viel een licht gewonde. De verdachte werd snel overmeesterd, onder andere door een moskeeganger. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is weer open. De Markenwaarddijk was dagenlang dicht doordat er opgewaaid zand op lag. Recent is de dijk verstevigd met 10 miljoen kubieke meter zand, maar dat stuift nog alles op. Rijkswaterstaat is nu van plan met een extra laag aarde op de dijk de verstuivingen tegen te gaan. De Ier Sam Bennett heeft de eerste rit in de Binkbank Tour gewonnen. De renner van Bora was in een massasprint de snelste. De Nederlandse favoriet Dylan Groenewegen kwam in het gedrang niet aan sprinten toe. Hij werd zevende. De Binkbank Tour is een zevendaagse wedstrijd door Nederland en België. Het weer, de zon schijnt van tijd tot tijd, maar er trekken ook buien over het land... en daarbij is kans op onweer en lokaal veel regen. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Ook morgen en de dagen daarna wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A7 Den Oever richting Zaandam staat 3 eh, kilometer file tussen Hoorn-Noord en Afrit Averhoorn. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht.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 I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. mueve ese adrenalina, mete la pista, hazme lo que sea. I like you, pum pum girl. ya vi que estás solita, acompáñame Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left for a tally.